De Argentijns-Nederlandse piloot wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire junta in Argentinië zogeheten dode vluchten heeft uitgevoerd. Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. Op die vluchten, in de jaren 70 en 80, werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. Het Transavia-toestel is vannacht met uren vertraging en een andere bemanning alsnog naar Schiphol gevlogen. Minister Van der Laan wil dat toezichthouders bij woningcorporaties maximaal acht jaar blijven zitten. Hij wil zo voorkomen dat vriendschappelijke banden tussen bestuurders en toezichthouders ten koste gaan van de controle. Gisteren maakte de branchevereniging van toezichthouders bekend dat bij een kwart van de corporaties commissarissen langer dan twaalf jaar in functie zijn. Daarmee overtreden ze de eigen gedragscode. De westelijke tunnelbuis van de Koentunnel in Amsterdam is weer open. De buis was sinds gisterochtend vroeg afgesloten omdat een modderachtige substantie uit een voegnaad was gelekt. Hierdoor moest het verkeer in zuidelijke richting worden omgeleid. Zowel tijdens de ochtend als de avondspits kwam het verkeer rond Amsterdam gisteren vast te staan. Rijkswaterstaat heeft de versleten voegnaad hersteld en rond half, half vijf vanochtend is de tunnel weer vrijgegeven. Actrice N. Hazekamp is op 82-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend van het toneel en speelde in gezelschappen als het Rotterdams Toneel, Toneelgroep Centrum en Toneelgroep Amsterdam. Hazekamp was getrouwd met Ton Lutz, die vier maanden geleden overleed. Ze stonden vaak samen op de planken en Lutz regisseerde haar ook vaak. En Hazekamp speelde ook in een aantal films, waaronder De Tasjesdief en De Flat. Het weer, er trekken wolkenvelden over en vooral in het noorden kan wat regen vallen. Met name in het zuiden en ook het midden van het land af en toe zon.